Dik te met het NOS-journaal. Bij het begin van de algemene beschouwing zijn PVV-leider Wilders en PvdA-voorman Cohen meteen met elkaar in botsing gekomen. Traditioneel wordt altijd het eerste het woord gevoerd door de leider van de grootste oppositiepartij en dat is nu de Partij van de Arbeid. Maar volgens Wilders is de PvdA gedoogpartij en moet daarom niet Cohen als eerste spreken, maar Roemer van de SP. De meerderheid wees dat af. Cohen zei dat Wilders met dit geschreeuw zichzelf, de Kamer en de kiezers omlaag haalt. U kiest ervoor dit kabinet mogelijk te maken, alleen Alleen u kunt ervoor kiezen dit kabinet te val te brengen, zei Cohen. De PvdA-leider vergeleek Wilders met een kleuter. Cohen zei verder dat het kabinet van alles de prijs kent en van niets de waarde. Dit kabinet schrapt banen in de zorg, bezuinigt op onderwijs voor kinderen die afwijken, durft de woningmarkt niet te hervormen en durft arbeidsgehandicapten eh, verdacht te maken terwijl hun banen verdwijnen, zei Cohen. Minister Opstelten vindt de aanslag in Amsterdam een aanslag op de rechtsstaat. Dat is onaanvaardbaar en vreselijk, zei hij. Vannacht is een projectiel op de rechtbank aan de Parnassusweg in Amsterdam-Zuid afgevuurd. Daarna zijn volgens de politie twee mannen gevlucht op een motor. Mogelijk is er een mortiergranaat afgevuurd. Een aantal ruiten is gesneuveld. Opstelten wil dat zo snel mogelijk duidelijk wordt wat er precies is gebeurd, wie de daders zijn en wat hun doelstellingen zijn. Na aanleiding van de rellen van afgelopen zaterdag bij het Feyenoordstadion heeft zich tot nu toe één verdachte gemeld. Eerder waren al vijf verdachten opgepakt. De politie bestudeert foto's en filmpjes van de rellen. Justitie denkt erover om beelden van relschoppers openbaar te maken. Burgemeester Abu Talib heeft zelfs gedreigd dat hij foto's op grote beeldschermen en billboards in Rotterdam zal laten zetten. Het weer in het noordwesten bewolkt en hier en daar regen of motregen. Het zuidoosten droog en af en toe zon. Temperatuur 17 graden in het noorden en een graad of 20 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.